7 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het 15-jarige meisje uit Den Haag dat zaterdag dood op straat werd gevonden... is met messteken om het leven gebracht. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Volgens de familie is het meisje in de woning van de 25-jarige verdachte vermoord. De politie doet op dit moment onderzoek in het huis. Hagenaar meldde zich zaterdagochtend zelf bij de politie. Zo gaan om een voormalig jeugd-TBS'er die al eens eerder iemand heeft neergestoken... Hij zou nog behandeld worden bij een instelling voor forensische psychiatrie. De politie wil nog niets zeggen over de vermoedelijke dader. Het Duitse parlement heeft vanmiddag ingestemd met het tweede reddingspakket voor Griekenland. Naast de regeringspartijen CDU, CSU en FDP stemden ook oppositiepartijen SPD en De Groenen voor 130 miljard nieuwe hulp aan Griekenland. Een tiental parlementsleden uit de coalitiepartij stemden tegen het reddingspakket. Zij geloven niet langer dat het eindeloos pompen van miljarden in Griekenland de oplossing is. Bondskanselier Merkel verdedigde in haar toespraak het nieuwe miljardenpakket. De gevolgen van Griekse uittreding uit de eurozone zijn volgens Merkel niet te overzien. Bij de schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse staat Ohio is een scholier omgekomen. Er zijn vier gewonden, van wie er twee in kritieke toestand zijn. Dat melden lokale media in Ohio. De schutter is opgepakt, Zo gaan om een scholier. Wat zijn motief was, is nog onbekend. De schoonmakers en studenten die de Universiteit Utrecht bezetten blijven zeker tot morgenochtend 11 uur. 40 studenten laten zich samen met zo'n 150 schoonmakers vannacht insluiten. Morgen organiseren ze nog een manifestatie. De schoonmakers begonnen vanmorgen een zogenaamde sit-in in de collegezaal. Tientallen studenten sloten zich bij hen aan uit solidariteit en om hun ongenoegen te uiten over de bezuinigingen in het onderwijs. Schoonmakers voeren al weken actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Verder nevelig en lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen vooral in de ochtend nog kans op motregen. Smiddags is het droog. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het. Dit is John Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files.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 If my baby would only take me back again If my baby would only take me back again I would feel much better, darling And at least I'd have a friend my money Tell me what more can I do Give you all my money Tell me what more can I do You is a sweet little girl But I swear you won't be true like a ship out on the sea I'm drifting and drifting Just like a ship out on the sea Because I ain't got nobody In this world to care for me Nee, hoeft geen grote fan te zijn van deze man. En u herkent hem al meteen aan zijn stem en aan zijn gitaarspel. Gitaarklanken en stem van Eric Clapton in Driften. Het is een eh, LP-version dus. Het heeft ooit eens op een eh, LP gestaan, maar dit komt vanaf een single-cd'tje uit 1994. Welkom terug bij nog een uur hier via uw eigen favoriete omroep. U weet het, hier kan alles voorbij komen hoor. Duitsstalig, Engelstalig, maar ook Nederlandstalig zoals Guus Meeuwis. Het was zeven jaar geleden, midden in Parijs. Onderaan de trap van een oud paleis. En ik keek in jouw ogen, en jij in die van mij. Een enkele seconde en toen was het al voorbij. Maar die seconde werd een dag, die dag die werd een maand maand die werd een jaar, toen pas kusten wij elkaar voor de allereerste keer, daarna niet zoveel meer Je hield nog wel van mij, maar onze liefde was voorbij Want verliefd zijn is veel leuker En makkelijker dan We waren veel te jong toen En wisten niet van houden man. zei we blijven vrienden, dat vond ik een cliché De eindige relaties in een film altijd mee Maar goed, ik had geen keuze, ik wilde je niet kwijt Dus in plaats van liefde koos ik voor gezelligheid Maar dat bleek niet te werken, je praatte niet met mij Waardoor ik in een hoekje zachtjes in mezelf zijn. Ik wil hier niet blijven, als gek met een traan Voor beide is het beter als ik even weg zou gaan Want verliefd zijn is verleuken Smeerweg en Van Gant. Eh, hij was heel erg verliefd een paar jaar geleden. Heeft er wel lang over gedaan hoor, voordat hij zijn eerste zoentje gaf. Althans, als je hem mag geloven in dit nummer. Weet je nog dat ik tegen u zei op Radio 2? Hele lange nummers. De ene keer lange nummers, de andere keer nummers met wat stilte. Soms met wat oplopend ritme. John Lennon en Paul McCartney, zij schreven het. Uitgevoerd door vele grotere der aarde, maar ik heb het nu van Toto. With a little help from my friends. De lange versie, oftewel live album version. Maar liefst 10 minuten. Maar wel genieten. would De nummer waar je een spetterende show zoals Toto ze op het podium brengt mee af kunt sluiten. En dan vooral als je dan ook nog eens een keer eh, wat vrienden mee laat zingen in dit nummer. With a little help from my friends. En het applaus gaat gewoon zo nog even door hoor, maar dat applaus kan ook gelden voor Gloria Estefan. I'm not giving up on you. Het zou tegen je gezegd worden door je partner. Ik geef niet op aan jou. To be completely honest, it scares me to imagine what life would be without you. Ja, Wat zou er tegenwoordig met deze dame aan de hand zijn? Je hoort er eigenlijk nog maar heel weinig van. Ik heb begrepen dat ze nog wel eens een keer een cd heeft uitgebracht. Maar of die cd nou echt zo'n grote hit is geworden, dat weet ik niet. Dit in ieder geval wel. Kid Rock. Het lijkt dat in Amerika de zaak helemaal grijs gedraaid wordt. Als het nog vinyl zou zijn. Hè? Maar ja, een singeltje kun je echt niet grijs draaien. In Nederland hebben ze daar nog even een slap aftreksel van gemaakt. Maar dat heeft de status niet bereikt als dit All Summer Long.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 And we were trying different things And we were smoking funny smoking funny things, making love by the lake to our favorite Sipping whiskey the not thinking tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama. zomerlang lekker genieten van het mooie weer en natuurlijk ook van elkaar. Dat is wat Kid Rock het liefste doet. Michael Bolton, hij schreef het. Ik hoop dat het niet autobiografisch is. Dan zou hij tegen zijn partner gezegd hebben, That I love you, but I lied. niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ook als het dansorkest gaat spelen want dansen gaat mij gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen haal. ik op jou zal wachten. Maar leef ik ook nog in jouw gedachten? En ben jij mij nog altijd trouw? Ik kan niet verder zonder jou zonder u. eenzaam zonder jou. Dat zingt eh, Hans de Boy nu. Maar eh, iemand anders heeft het geschreven. Tura onze zuiderbuur. Zin om even een beetje te zwingen? Doen we samen met Van Morrison Perfect Fit. Door hem zelf geschreven, geproduceerd, gezongen en mondharmonica gespeeld. Now baby, you've been holding back too much Your looks are my language Just could be the perfect touch What you are asking fits with Everything on my list This could be the perfect fit something quite like this But they don't understand the magic That I can't resist What would it be so tragic If everything just went amiss And this could be the perfect fit birthday. Some people might take the piss. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple. When we haven't even started yet. And this could be the perfect fit. dress you're wearing Baby, suits you right down to the ground Everywhere in the world uh, That a loving woman can be found Well, I said, high and low now And from where Zo noemde Hans Boy zijn cd die hij uitbracht in 1993. Vijftien tracks staan erop, bijna allemaal door hem zelf geschreven. Net zo goed als dit, als je haar ziet. Het komt en het komt en het raakt me weer. Het raakt me tussen mijn ogen Van onder tot boven Ergens diep, diep binnen En nou en nou weet ik weer Wat het betekent En hoe het vertekent En hoe blind een mens kan zijn Als je haar ziet van allen die de weg kwijt zijn. En toch en toch hoop ik weer op betere tijden. Verlost van het lijden voor haar en voor iedereen. Você. you Salada Vertel het haar dan niet als je haar ziet. Ik heb u wel eens verteld hè, dat ik eh, regelmatig eh, naar Frankrijk op vakantie ga. En eh, elk jaar zitten wij daar dan een maand, anderhalve maand. Op een gegeven moment liep ik daar over een markt en mijn vrouw en ik praten gewoon tegen elkaar. Toen kwam er een jonge man naar ons toe gelopen en die zei van... Hé, hey, zijn jullie Nederlanders? Ja, wij zijn Nederlanders. Oh, van Ten dan. your turn pale I can see your hair turn gray Being white Gray is such a vivid color Who doesn't Maar een klein landje groot in kan zijn, zeggen we dan wel eens. Als je daar eh, in Frankrijk ergens over een markt heen loopt en er komt een Fransman naar je toe en die zegt dan tegen je, oh, het land van Ten Sharp. Prachtig om dat te horen. U weet het, hè? In, eh, in het programma Muziek hier kunt u van alles tegenkomen. Van hip-hop tot house, van, eh, van, van, van pop tot klassiek, zo mag ik het gerust zeggen. Want Andrea Bocelli is toch eigenlijk een klassieke zanger, hè? heeft die vent, hè? Als je Close Harmony gaat zingen, ja, dan moet je even, even inzingen. Hè? Dan moet je even wat, wat proberen voordat je allemaal tegelijk begint. Dat deed ook Kenny Loggins. prachtig ingezongen door eh, deze Kenny Loggins.